Freddy van met het NOS Journaal. De Koninklijke Nederlandse Munt heeft over 2014 een aanzienlijk verlies geleden. Dat schrijft straatsecretaris Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn problemen geweest bij de afhandeling van een grote buitenlandse order... waardoor boetes moesten worden betaald voor te late levering. Volgens Wiebes zijn er de afgelopen maanden in steeds hoger tempo feiten boven water gekomen... die duidelijk maken dat het verlies veel groter is dan aan het begin van het jaar werd gedacht. Er is inmiddels een aantal wisselingen geweest binnen het management. Oud-president George W. Bush heeft een bezoek gebracht aan New Orleans, tien jaar na de verwoestingen door orkaan Katrina. Hij kreeg destijds veel kritiek vanwege de gebrekkige hulpverlening. Er vielen 1800 doden door Katrina, 80% van New Orleans kwam onder water te staan en een miljoen mensen vluchtten. Bush kwam zwaar onder vuur te liggen omdat hij in eerste instantie laconiek leek te reageren op de situatie. President Obama heeft New Orleans gisteren al bezocht. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen binnenkort op proef blauw zwaailicht en sirene. Ze kunnen daardoor sneller bij ongelukken komen als die op de snelweg zijn gebeurd. Weginspecteurs zijn vaak als eerste ter plaatse. Ze zetten de plek van het ongeluk af. De hulpverleners kunnen dan hun werk veilig doen. Ook zorgen ze ervoor dat het andere verkeer kan doorrijden. Nu rijden weginspecteurs nog met oranje zwaailichten en zonder sirenes. De proef duurt twee jaar. De directeur van de dating site voor vreemdgangers Ashley Madison stapt op. De site werd onlangs gehackt en gegevens van 37 miljoen klanten werden openbaar. Waarom CEO Biderman precies vertrekt is niet duidelijk gemaakt. Het weer, het is vanavond droog en vannacht is er kans op een mistbank.